Jelle Seubring met het NOS Journaal. In New York is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. De 59-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks onopgeloste moordzaken. Sinds 2010 zijn de resten van zeker 10 slachtoffers gevonden op Long Island in New York. De meeste van hen waren jonge vrouwen die actief waren als sekswerker. De mogelijke dader kon worden opgepakt nadat er een DNA-match was met de overblijfselen van enkele vrouwen. Hij is aangeklaagd voor de moord op drie van de slachtoffers. In 2020 werd er met de film Lost Girls aandacht besteed aan de mysterieuze moorden. Klimaatactivisten hebben een klassiek concert van de BBC verstoord. Tijdens de First Night of the Proms sprongen actievoerders van Just Stop Oil op het podium en hielden ze vlaggen omhoog. Beveiligers schepen vrijwel direct in en haalden ze van het podium. De actiegroep wil dat de Britse overheid stopt met het toekennen van nieuwe olie- en gasvergunningen. Ook vinden ze dat de BBC te weinig aandacht besteedt aan de klimaatcrisis. De man die afgelopen ochtend drie mensen neerstak in Leiden... is een cliënt van een van de organisaties in het pand waar het steekincident plaatsvond. Dat meldt het hulpcentrum op zijn website. Bij de steekpartij kwam een 66-jarige man om het leven. Twee anderen raakten gewond. Volgens het hulpcentrum waren de slachtoffers medewerkers. Wat de aanleiding was van de steekpartij in Leiden is nog niet bekend. De dader sloeg na de steekpartij op de vlucht. De politie verspreidde een opsporingsbericht. Uiteindelijk werd enkele uren later de verdachte aangehouden. Schrijfster Marga Minko is overleden. Ze was vooral bekend van het boek Het Bittere Kruid uit 1957... waarin ze beschreef hoe zelfs enige van haar Joodse familie de oorlog overleefde. Minko ontving meerdere prijzen, waaronder de PC Hoofdprijs voor haar hele oeuvre.